Vlucht MH17 werd met zo'n raket neergehaald. Ondanks alle nieuwe info heeft het onderzoeksteam niet genoeg bewijs om meer verdachten voor de rechter te slepen. Het onderzoek wordt voorlopig ook stilgelegd. Jammer, zegt deze nabestaande. Maar weet je, we zullen ons erbij moeten neerleggen dat als er geen bewijzen zijn omdat ze gewoon er niet komen. Eh, en eh, als tapgesprekken ontbreken of er veel gesprekken via beveiligde lijnen zijn gelopen. Ja, dan dus begrijp ik ook wel, als bewijzen er niet zijn, dan kan je ze ook niet maken. President Erdogan geeft toe dat er na de aardbeving dingen niet goed zijn gelopen, maar dat het inmiddels beter gaat. Afgelopen dagen kreeg hij een hoop kritiek, vertelt mijn collega Aybala. Zeker vanuit eh, het rampgebied zelf. Eh, er zijn wat geluiden van mensen zeggen, ja, waar bleef die hulpverlening? Waar is de overheid? En dat uh, komt natuurlijk vooral door de moeilijke bereikbaarheid. Volgens Erdogan eh, is de hulp nu wel echt versneld. En eh, het helpt natuurlijk ook dat er veel internationale hulporganisaties eh, zitten die meezoeken en meehelpen. De president is vandaag op bezoek in het getroffen gebied. Voor mensen daar worden hotels geregeld en noodwoningen gebouwd. Het dodental van de aardbeving en de naschokken in Turkije en Syrië ligt inmiddels boven de 11.000. En basketballegende LeBron James is de nieuwe topscorer alle tijden in de NBA. Vanochtend maakte hij zijn 38.000 zijn 388ste punt. Na de wedstrijd greep hij de microfoon om iedereen te bedanken. Ik ah, thank you guys so much for allowing me be a part of something I've always dreamed about. And um, I would never ever in a million years uh, dreamt this even better than what it is tonight. So fuck man, thank you guys. LeBron James is al 38, maar nog niet klaar. Zijn nieuwe doel is dat hij samen met of tegen Bronny James wil spelen. Dat is zijn zoon van 18. Het weer lekker zonnig, gaat of 6. Komende nacht gaat het weer vriezen. Morgenochtend eerst wat zon, later wordt het bewolkt met dit en noorden ook een spatje regen. En tussen de 4 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer heeft op een aantal plaatsen nog een kwartier vertraging.